12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Blijf zoveel mogelijk thuis, ondanks het mooie weer en de steeds positievere coronacijfers. Die oproep doet voorzitter Bruls van de Koepel van Veiligheidsregio's. We merken dat mensen het advies om thuis te blijven meer en meer loslaten, zegt Bruls tegen het ANP. We roepen iedereen op om vol te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Mensen worden nog steeds ziek en overlijden door het coronavirus, benadrukt Bruls. Het eerste coronageval in Frankrijk was niet eind januari, maar al op 27 december. Dat zegt een ziekenhuis in Bobigny, vlakbij Parijs. Het ziekenhuis heeft de monsters opnieuw bekeken van grieptests die waren afgenomen... en een van de 24 bleek met corona te zijn besmet. Er komt een Nederlands onderzoek naar de relatie tussen corona en trombose... omdat is gebleken dat veel coronapatiënten op de IC tromboseverschijnselen ontwikkelen... Het Erasmus MC krijgt de leiding, de Trombosestichting betaalt het onderzoek. Tijdens de brand in de Mijnweg in Herkenbos weigerden zo'n 100 mensen te evacueren, ondanks rook en koolmonoxide. In de noodverordening voor de evacuatie was niet specifiek iets bepaald om mensen te verplichten hun huis te verlaten. Voorzitter Scholten van Veiligheidsregio Limburg-Noord vindt dat duidelijk moet worden of een noodverordening daarover kan beslissen. De dolfijn die in de haven van Amsterdam was terechtgekomen is terug naar zee geloodst. Vanmiddag werd die via IJmuiden naar de Noordzee teruggelokt. De sluizen bij IJmuiden zijn nu dicht, zodat de dolfijn niet kan terugzwemmen. SOS Dolfijn begeleidt het dier verder naar zee. Ronald Koeman is met spoed opgenomen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De bondscoach van het Nederlands elftal kampt met hartproblemen. Hij is aan het eind van de middag gedotterd. Zaakwaarnemer Rob Jansen laat aan de NOS weten dat de toestand van Koeman inmiddels stabiel is. Het weer vannacht zo goed als droog.